President Obama zegt dat er concrete stappen moeten worden genomen om tot een daadwerkelijke hervorming te komen. Bondskanselier Merkel, president Sarkozy en premier Cameron zeggen in een gezamenlijke verklaring dat de rechten van betogers moeten worden gerespecteerd. De afgelopen dag gingen de Egyptenaren in de grote steden opnieuw de straat op. Ook nadat het uitgaansverbod was ingegaan bleven ze tegen Mubarak demonstreren. Hier en daar grepen de ordentroepen met geweld in, maar op veel plaatsen werden de demonstranten met rust gelaten. Op het vliegveld van Cairo zijn duizenden reizigers gestrand. Veel vluchten werden vanwege de avondklok uitgesteld of geannuleerd. Bij een treinongeluk in Duitsland zijn drie mensen om het leven gekomen. Er zijn twintig zwaar gewonden. In de deelstaat Sachsen-Anhalt botste een passagierstrein op een goederentrein. Dat gebeurde bij de plaats Hordorf. De oorzaak van de treinbotsing is niet bekend. In Noordwijk is een automobilist in een woning binnengereden. Twee mensen in het huis raakten zwaar gewond en ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De bestuurder van de auto en zijn bijrijder zijn na het ongeluk op de vlucht geslagen. De politie heeft een groot aantal wegen in de omgeving afgezet om de twee te vinden. In Rijswijk zijn 22 jongeren opgepakt omdat ze in een nieuwbouwwijk over geparkeerde auto's liepen. Ook gooiden ze volgens de politie met bierflessen. Een getuige zag dat en belde de politie.